Kinderen kunnen er heel ziek van worden. Kinderartsen zien een verband met de coronapandemie. Kinderen hebben in de coronatijd weinig afweer opgebouwd... omdat er weinig contact met andere mensen was. Boeren in Brabant krijgen een half jaar langer de tijd om hun stallen te verbeteren. Die moeten emissiearm worden, dus zo min mogelijk schadelijke stoffen uitstoten als ammoniak. Zo'n 150 boeren protesteerden vandaag in Den Bosch. Ze willen de deadline eigenlijk oprekken naar 2028, maar daar wil het provinciebestuur niks van weten. Een jonge wetenschapper van 27 uit India heeft een eeuwenoude puzzel opgelost. Al meer dan 2000 jaar beten onderzoekers zich vast op een stuk tekst in de oude taal van het hindoeïsme, het Sanskriet. Niemand had ooit de juiste grammatica gevonden. En toen de man na negen maanden studeren een pauze nam, had hij ineens het Eureka-moment. Zijn onderzoek is gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. En een politicus in Australië ging een aantal keer de fout in. En niet zo'n beetje ook. 18 keer. Peter Dutton noemde de vrouwelijke voorzitter van het Australische Huis van Afgevaardigden tijdens een debat steeds meneer de voorzitter. Promise made to the Australian public. Mr. Speaker, It wasn't made just as a throwaway comment. That's, why. That's the reality, Mr Speaker. You know, uh, After they went to Ukraine, Mr Speaker, so the opposition... Ja, dat deed hij nog 15 keer, ook nadat ze hem op haar voornaamwoorden had aangesproken. Please. Continue to call me Mr Speaker, and I've given it a long reign. You need to use my correct title, and when you're referring to other members... That is a very valid point, uh, Madam Thank Deputy you. Speaker, and I'm sorry I've uh, I haven't uh, addressed you uh, with the correct title. But the fact is, Mr. Speaker... Ja, of hij dit per ongeluk deed of met opzet, dat is niet helemaal duidelijk. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht eh, koelt het af naar min 8 graden. Morgen vroeg mistig.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 Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch Excuse me, thank you for the girl. Do you have any idea what you're starting, girl? You got me tingling, come to me mingling, stepping off, looking bootylicious and tingling. When you walk, I see it, baby, girl. When you talk, I believe it, baby, girl. I like that thick, petite, and pretty, little touches of ditty. Let work the kitty like, hey ladies, drop it down, just wanna see who touch the ground. Hey ladies, drop it down, just wanna see who touch the ground. Hey ladies, drop it down, just wanna see who touch the ground. Smash your girl, go bonanza Shake your body like a belly dancer Hey ladies, drop it down Just wanna see you touch the ground Don't be shy girl, go bonanza Shake your body like a belly dancer Hey ladies, drop it down Just wanna see you touch the ground Don't be shy girl, go bonanza Shake your body like a belly dancer Don't be shy girl, go bonanza Shake your body like a belly dancer Mary J is in the spot tonight, and I'ma make Feel alright. Come on, baby, just party with me. Let loose and set your body. me, don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolated why you're waiting. Soldiers dance for me. Let's get it front up on up, fun up on up in this dancery. We got y'all open, now you're open, so you got to dance for me. Don't need no hateration, holleration in this dancery. Let's get it percolated why you're waiting. Soldiers dance for me. Let's get it front up on up, fun up on up.